Jobboot met het NOS-journaal. Daarbij kwamen bijna 8000 mensen om het leven en raakten zeker 17.000 Nepalezen gewond. De productie van aardgas in Slochter is voor een paar dagen stilgelegd. Dat komt door een klein lek in een leiding. De NAM ontdekte het lek vanmiddag bij een controle. Er is ongeveer 100 liter aardgascondensaat vrijgekomen, een dieselolieachtig bijproduct van de winning van aardgas. Het lek heeft enige tijd geleid tot stank in en rond Slochteren, zegt RTV Noord. Gevaar voor de omgeving is er volgens de NAM niet geweest. Het lek is nog niet gerepareerd, dat zal de komende dagen gebeuren. Gedurende die tijd wordt er geen gas gewonnen in Slochteren. Het weer, vannacht alleen in het noordwesten kans op een bui. Morgen wolkenvelden, maar in het zuiden ook geregeld zon.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 Open cars and clear stars, that's what I like. It's early now. Garfunkel, Disney eh, Girls. Ja, luisteraars in een nog drukke studio, druk bezette studio... met eh, een hoop collega's nog om me heen... die nog aan het opruimen zijn van het eh, vorige programma... met live optredens, zoals te doen gebruikelijk bij Alternative FM bracht het programma live hier bij ZFM Zandvoort. En aan mij de eer om het voor te zetten met, met, met mooie ballads. precious the word that would make you want me that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. nummers van die Association. Maar dit keer eh, prachtig vertolkt door Barry Manido. Goedenavond luisteraars, mijn naam is Gerald Duijf. Ik ben eh, tot 12 uur bij u en dan is het nog lang niet afgelopen... want dan gaat mijn collega Willem Bruis tot morgenochtend 7 uur door... om u lekker eh, te voorzien van prachtige, heerlijke soul- en uh, Motown muziek. kent u Barry de Wit nog? Barry de Wit. hij, hij woont in Haarlem, Barry. En eh, hij speelde ook regelmatig in de grote houtstraat en zo. En dan liep hij door de, door de, door de En eh, dan kwam hij eh, zeg maar bij de HEMA uit. En dan nam hij een, broodje, broodje warme worst. <laughs> Het gebeurde allemaal, allemaal. Barry de Wit. Nou, wie is Barry de Wit? Nou, Barry de Wit is een, een meneer die onder andere dit zingt. I never take anything for granted. Die zware stem komt gewoon door dat broodje warme worst. Maybe it takes bij de HEMA, ja. Maar het is een heel uh, bekend nummer, want Billy Joel maakte het beroemd. En Barry die maakt het nog beroemder, let maar op. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry. Just the way you are. If I'll ever change towards you because... Baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Ja, Willem Bruis heeft ook eh, nog een mystery guest, de luisteraars. Die zit hyper op de bank, hoor ik. <laughs> ja, maak je niet druk, man. Trying to please me. You never let me down before. You never let us down before. Nou, je hoort het al. I don't imagine you're too familiar. And I don't see you I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the Luisteraars van ZFM Zandvoort, ze nemen je gewoon zoals je bent hoor, uh, mystery guest. Dus uh, ga ervoor. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might conversation. Don't want to work that hard. No love. I just want some someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I, I, I believe in you? Yeah, I, I said I love you. That's forever this I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just don't want to work that hard. No love, I just want some someone to talk to. I want you just the way. Barry de Wit was dat met eh, Just The Way You Are. U kent het allemaal van Billy Joel. Ja, luisteraars, tussen hebben vloed. Daar, daar luistert u naar muziek met Zandvoort. Eh, tot 12 uur natuurlijk eh, heerlijke, mooie, rustige muziek. Alles rustig. maar u mag ook zelf een verzoekje doen. Dat kan allemaal via Facebook. even zoeken naar de Facebookpagina van Charles Duif. Duif, dat spel je dan Dirk Utrecht. Lange ei met puntjes, dubbel Ferdinand. En dan uh, doe je een verzoekje op mijn, uh, op mijn uh, Facebookpagina met de chat. Of ja, maakt allemaal niet uit. wat voor manier dan ook op Facebook. als het verzoekje beantwoord aan hetgeen wij hier in de, in de studio aan muziek in voorraad hebben... dan zullen we dat zeker waarderen en ook toekennen, dat verzoekje. Nou, helemaal goed de volgende is eh, een, een, oudje van de Beach Boys. Het gaat over mijn kamertje eigenlijk. Heeft u mijn kamertje wel eens gezien? Nou, u gaat het wel horen nu. In my room. Twee uur lang de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Ja, luisteraars, en ik heb een, eh, ik heb een verzoekje. Nou, verzoekjes, dat doe ik alleen als er om gevraagd wordt natuurlijk, dat begrijpt u. Dus eens even spieken hoor. Eh, I'd rather go blind. Eh, ik zou liever blind worden als dat ik eh, geen gevolgen zou geven aan verzoekjes. Willem Bruis die vraagt het. Etta James met I'd rather go blind. James was dat. Eh, I'd rather go blind. Ik hou allemaal eh, echt nog van u luisteraars. Als u het eh, niet geloven wil, luister dan. I honestly love you. Olivia Newton-John zingt het. people Ja, niet zomaar eh, voor niets applaus voor uh, Olivia Newton-John live gezongen. Prachtig. A Wide Shade of Pale, eh, een bijzondere uitvoering door Annie Lennox. natuurlijk de Waarde Shade of Pale. Maar soms zijn er ook andere artiesten die eh, daar een hele, een hele mooie uitvoering van maken. En eh, dat geldt zeker voor Annie Lennox. Nou draai ik in de uitzending uh, tussen app en vloedluisteraars ook nog wel eens muziek van Peter en Gordon. Die kent u waarschijnlijk ook nog wel. Van True Love Ways en nou, meer van dat soort hits. I Go To Pieces is ook zo'n hit. En nou wil het toeval dat ik een groep ontdekte. Uh, het was echt toeval. Op, uh, op internet. En die groep dat heet Cotton, Lloyd and Christian. En die hebben wel een hele mooie versie van I Go To Pieces. Nou, daar ga ik u van laten genieten. Eh, cotton, eh, eh, cartoon in het Engels, Cotton, Lloyd and Christian. I Go To Pieces, het bekende nummer van de Peter en Gordon. De Bee Gees, daar ben ik ook fan van. En dat is geen geheim voor mensen die regelmatig luisteren naar Tussen App en Vloed. Dit is een uitvoering van In The Morning. Prachtig liedje. Live uitgevoerd op het concert One Night Only van de Bee Gees. you will find me At the time I loved the best Watching rainbows Play on sunlight Pools of water Iced from cold nights In the morning Tis the morning of my life In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sands in a world that no one understands. In the morning, tis the morning my life. Tis the morning of my life. In the morning of my life, the minutes take so long to drift away. Please be patient with your life. It's only morning and you've still to live your day. In the evening, I will fly you to the moon, to the top, right hand corner of the ceiling in my room, where we'll stay until the sun shines another day to swing on clotheslines. May I be your name? Tis the morning of my life. Tis the morning of my life. zo eh, heerlijk eh, om eh, naar te luisteren. De Bee Gees met In The Morning. Alleen maar mooie muziek weer vanavond, luisteraars. Ik heb nog, nog een werkje voor u opgezocht van die groep die ik net draaide. Cotton, Lloyd en Christian. omdat ze ze vrij onbekend zijn. Ik denk nou, het is misschien leuk om toch nog eens even wat op te zoeken van ze. En dat heb ik ook gevonden. En het nummer heet I Don't Know Why You Love Me. Ik denk dat het van Verniel is overgenomen op het internet. Want hier en daar hoor je zo'n beetje zo'n kraakje van een, van een groef. Eh, beroerd door de naald. Vinyl komt trouwens steeds meer in, hè? Wist het? Dit zijn ze, Cotton Lloyd en Christian. I don't know why you love me. Oftewel, ik zou eigenlijk niet weten waarom je nou van me houdt. Nou, omdat je zo lief bent natuurlijk. I don't know why you I don't know why you love me. Nou, ik weet wel waarom ik van jullie hou. Want ik vind het gewoon lekkere muziek. En ik vind het mooie, mooie samenzangen. Daar hou ik van, luisteraars. Eh, eigenlijk is het eh, bijna zo dat eh, mijn adem wordt weggenomen. You take my breath away. En dat wordt zo prachtig gezongen door Eva Cassidy. Luister maar. Een van de mooiste liedjes van haar vind ik zelf. Sometimes it amazes me how strong the power that you jij doet dat zeker, Eva Kessen, die met je prachtige stem. En wat jammer dat je er niet meer bent. Take My Breath Away. Geldt trouwens ook voor de volgende artiest. Die is er ook niet meer. Maar had ook van die hele mooie liedjes. Luister maar. Ik heb het natuurlijk over John Denver. Dit is Any Song. You fill up my senses Like a night in a forest Like the mountains in springtime Like a walk in the rain Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses Come, let me give my life to you let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me. Like the the me again Ja, man met een randje aan zijn stem zeggen ze dan. John Denver. Prachtig gezongen. Uh, eh, die Song, dit is ook zo mooi beetje de kerstweer. Nou ja, voor het weet is het weer zover. <laughs> Een paar maanden nog. Nee, dat is gekheid. Maar het is gewoon een mooi nummer om altijd te draaien. Kerstmis of geen kerstmis. Het is Ave Maria. Dit is de, de vertolking van de Carpenters, luister. met de eh, The Carpenters. Het Ave Maria. We voeren de tempo ietsje op met eh, Roy Orbison. Only the Lonely. En zo kabbelen we weer eh, heel langzaam naar de klok van 11 uur. Nee, tussen app en vloed. my baby. There goes my heart. klok van 11 uur. Miss Mary Wells met My Guy. En zo snel gaat het naar de klok van 11 eh, uur luisteraars. Ik heb nog een uh, eh, ruim een minuutje te gaan. Dat vul ik op met Heather. En Heather is een mooi nummer van de Carpenters. Een betaalwerkje. Uh, eh, waarbij ik u nog even wil vertellen dat als mijn programma straks afgelopen is om 12 uur... dat het dat niet betekent dat u de knop van de radio om moet draaien. Want uh, tot om 7 uur is mijn collega Willem Boer... Uh, onder de ludieke naam Willem Bruist hier in de, in de studio... met een mystery guest. En hij gaat ons eh, voorzien van prachtige soulmuziek en Tamla Motown. We gaan terug naar de jaren, nou, 80 misschien, ik weet het niet, 80, 90... Fantastisch Willem en we zijn allemaal benieuwd wat jij voor ons gaat laten langskomen. Ehm mij rest u uh, te danken voor het luisteren naar het eerste uur. Ik ben er straks nog een vol uur, dus eh, blijf luisteren naar ZFM Zandvoort. Tot morgenochtend 7 uur, zit u goed.